En dat ze een van de mooiste stemmen had die de wereld ooit heeft gekend. Aretha Franklin noemt het nieuws schokkend en ongelooflijk. En ook een jongere generatie muzikanten reageert aangedaan. Wyclef Jean zegt dat ze de stem van een engel had en de persoonlijkheid van een godin. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Inwoners van Duisburg kunnen zich vandaag in een referendum uitspreken over de toekomst van burgemeester Sauerland. Hij is omstreden sinds het drama bij de Love Parade in Duisburg in 2010. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Volgens critici heeft Sauerland geen verantwoordelijkheid genomen voor het drama. De burgemeester houdt vol dat hij niets fout heeft gedaan. De Love Parade liep uit op een drama toen paniek uitbrak bij een tunnel bij het festival. Veel jongeren werden doodgedrukt in de menigte. Al-Qaeda steunt de Syrische opstandelingen in hun strijd tegen president Assad. In een videoboodschap zegt de leider van de terreurorganisatie Zawahri dat Syriërs niet hoeven te rekenen op steun van andere landen of de wat hij noemt corrupte Arabische Liga. Zawahri roept moslims in buurlanden van Syrië op om de opstandelingen te helpen. Maleisië heeft een Saoedische journalist uitgeleverd die in eigen land wordt beschuldigd van het beledigen van de profeet Mohammed. Hij kan in Saoedi-Arabië de doodstraf krijgen. De journalist twitterde vorige week onder meer dat hij niet voor de profeet zal bidden. Na tienduizenden reacties op zijn tweet vluchtte hij naar Maleisië en daar werd hij vastgezet. Amnesty International riep de autoriteiten in Kuala Lumpur op om de journalist niet uit te leveren, maar daar is dus geen gehoor aan gegeven. Het weer vanuit het noorden trekt lichte sneeuw over het land. In het westen en noorden gaat het ijzelen. Het wordt plus 3 in het noordwesten tot min 2 in het zuidoosten. Dit was het... Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Are you pretending It looks like the ending Unless I could have one more chance to grande My life a wreck you're making pretending It looks like the ending Unless I can have one more chance to prove dear My life a wreck You're making You know I'm yours For just the taking zo. Jazz. Met als starters vandaag Leonard Cohen van de nieuwe cd Old IDs. En daarvoor Amy Winehouse en Tony Bennett. En dat is nogal een kloof. De ene zanger die heel oud gaat worden en een indrukwekkend groot oeuvre heeft. En de andere zangeres die ook een indrukwekkend oeuvre heeft, maar niet in hoeveelheid. Maar slechts in een korte leven wat zij heeft gehad een aantal prachtige nummers hier uit heeft gebracht. Welkom bij ZFM Jazz, vandaag met Peter den Boer en Fred Kroonsberg. Ja, en vandaag is eh, eh, het alweer de twaalfde, twee dagen voor Valentine's Day. En eh, bij het samenstellen van dit programma dacht ik, gaan we daar aan meedoen aan deze commercie? Natuurlijk doen we er niet aan mee, maar wel een link. Want kijkend in de platenkast blijkt dat er een ongelooflijke hoeveelheid nummers die gezongen en gespeeld worden door de, de hele jazzwereld gaan over de liefde. De ontluikende liefdes, de verloren, de bestaande enzovoort. Dus ehm, wat mij betreft is mijn thema vandaag een beetje daarop eh, eh, samengesteld. En een mooie eh, representante daarvan is ons aller Ella. En die Ella Fitzgerald. En die eh, gaat zingen. Oh, what a night for love. somewhere a sweet lullaby tune. Everything's right. say So I'll just live my life Dreams of yesterday Dreams of yesterday Those happy hours time dreams of yesterday. yesterday Ja, I Can't Stop Loving You. Dat was een eh, mega hit van eh, Ray Charles. Die heeft onwaarschijnlijk veel eh, muziek gemaakt. Gevoelige muziek natuurlijk ook. heel veel soul, blues enzovoort zijn uh, tot zijn drie toppers aan Miljoenen verkopen. Eh, I Can't Stop Loving You is de ene daarvan. Hit the Road Jig en Georgia On My Mind. Fred. Van uitzonderlijke klasse vind ik toch wel de cd Hidden Treasures, verborgen schatten van Amy Winehouse. Ik heb hem afgelopen week gekocht en ik heb hem verschillende keren gedraaid. En vandaag liet ik u al horen het duet van Amy met Tony Bennett in het begin. Maar nu laat ik u het intieme halftime nummer horen. Dat is een mooie samenwerking met Amir Questlove Thompson van The Roots. Simple sweet guitar Humbled by the bass So when the beat kicks in Everything falls into place Ja, dat was zangeres eh, Adele, piepjong, maar nu al een geweldige zangeres. En gisteravond op de televisie te bewonderen bij een optreden. Nu al in de Royal Hall in Londen. Ja, in mijn eh, programmering van vandaag, wat ik al eerder vertelde over Valentine's Day, heb ik een uh, aardige cd gevonden. dat is een cd die heet Ode aan Benny Goodman. En daarin eh, soleert de Nederlandse Benny Goodman Bernard Berghout. En die heeft destijds opgenomen samen met het trio van eh, Pim Jacobs en Frits Landersberg. De man die hier in het trio speelt in eh, Jazz in de Krocht. En gitarist Wim Overgouw. en daar is een mooie cd van gekomen. En daarvan heb ik gekozen het nummer Love is Just Around the Corner. Funny Valentine. Dat is natuurlijk het thema waar het eh, vandaag om draait. Gespeeld door de big band van Buddy Rich. We denken altijd dat eh, Buddy Rich natuurlijk de rammer is en die geweldige eh, spetterende dingen heeft. Maar hij kan ook mooie arrangementen maken. En een mooie slow motion muziek noem ik het altijd maken. Dan stappen we nu over, wel in ons thema over de liefde naar Ramsey Lewis. Die speelt een uh, Beatle nummer. And I Love Her. Het was van de cd van Amy Winehouse, de opener. En eh, de cd heet Hidden Treasures, oftewel eh, Verborgen Schatten. Oude Wilkum werd vooral opgewekt eh, gebracht en fris neergezet door de reggae die erin zat. Een beetje populair, maar wel heerlijk. Ik heb in elk geval even meegewiegd. Ook een man die populaire nummers kon brengen, maar ook een hele aparte figuur was, was de op 59 jaar overleden Willy de DeVille. Volgens mij heeft hij ook nog hier in het patronaat in Haarlem opgetreden. Hij is drie keer getrouwd geweest. En als je hem ook zag staan op het toneel, dat was een hele aparte man. Maar hij is niet meer bij ons. Alhoewel, laten we gaan luisteren naar hem met Come A Little Bit Closer. in a little cafe just the other side of the border She was a city that giving me looks that made my mouth water So I started walking her way She belonged to that man Jose And I knew, yes I knew I should leave Then I heard her say closer you're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long So we started to dance in my arms She felt so inviting And I couldn't resist just one little kiss So exciting heard the guitar player say "I'm on loose, Jose's on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard her say Come a little bit closer, you're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long plenty. So I dropped my drink from my hand, and from a window I ran. And as I rolled away, I could hear her say to Jose, Come a little bit closer, you're my kind of man, so big and so strong. a Little Bit, bit Closer. Willy DeVille nog steeds in ons eh, thema van vandaag. Uh, Valentine's Day. Allemaal stukken die, eh, waarvan de titel relateert en verwijst naar Valentine's Day. Zo ook het volgende. Count Basie en Oscar Peterson. Twee helden die samen iets hebben opgenomen. I'm confessing that I love you. Oscar Piet.